Zes uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Grens met Turkije. Bronnen in Syrië zeggen dat in het centrum van de stad vanochtend 60 mortieren zijn ingeslagen. Een verslaggever van de BBC meldt dat boven Kobani zwarte rookvolken hangen. Hij is zelf niet in de stad, maar heeft vanaf een heuvel aan de Turkse kant van de grens goed zicht op het slagveld. Op de luchthaven van Gazipacha in het zuiden van Turkije zijn tientallen Nederlandse passagiers gestrand. Een Transavia-toestel mag niet vertrekken van de Turkse autoriteiten. Het vliegtuig was gisteren onderweg van Amsterdam naar de Turkse luchthaven Dalaman. Tijdens een tussenlanding op Gazipasja liep het toestel averij op. Volgens Transavia staat het toestel vandaag alweer een tijdje klaar om de passagiers naar Nederland te brengen. Maar krijgen de piloten geen toestemming om te vertrekken. Op een industrieterrein in Oosterwijk heeft een voorbijganger 80 vaten en jerrycans met drugsafval gevonden. Een omwonende zou gisteren duizelig zijn geworden door een zoete lucht rook. Waarschijnlijk kwam de geur van het drugsafval. In veel gevallen komt drugsafval bij illegale ecstasy-laboratoria vandaan. Van al het drugsafval dat in Nederland wordt gedumpt, wordt 90% in Brabant gevonden. Er komt toch geen overleg tussen de demonstrerende studentenbeweging in Hongkong en het stadsbestuur. Aanleiding zijn opstootjes in de wijk Mongkok eerder vandaag. Bewoners en winkeliers in Mongkok willen dat de betogers daar vertrekken, zodat winkels weer open kunnen. Ze hebben tenten van demonstranten vernield. Ook waren er vechtpartijen. De studentenraad zegt dat de overheid en de politie de vreedzame betogers hebben laten aanvallen door tegenstanders en leden van de maffia. Het weer. Het blijft droog en nog lang warm. Vannacht is het een graad of 12. Morgen ook veel zon, maar later op de dag bewolking en vanuit het westen regen. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat nog 190 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Blaakem en Muiden langzaam rijden over 11 kilometer. Op de A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein 4. Na een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam... tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp 9 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 4. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 6 kilometer... A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4. Op de A20 hoek van Holland-Gouda.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 don't stop. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl, seem to be a plain old no surprise girl. So I was a bit surprised, just to let little paralyze when she started to undress me with the steel blue eyes.